Het gaat uiteraard over een eventueel einde aan de oorlog in Oekraïne. Correspondent Kiesje Hekster legt uit waarom er zoveel extra mensen meegaan. De Europese leiders willen Zelensky steunen en voorkomen dat hij er alleen voor komt te staan. Zoals vorige keer in het Witte Huis toen hij hoog oplopende ruzie kreeg met president Trump. Ook willen ze proberen om de Amerikaanse president weer in hun kamp te trekken... in plaats van dat hij vooral naar Poetin luistert. Poetin wil namelijk dat Oekraïne een heleboel land aan Rusland geeft... in ruil voor vrede. Oekraïne vindt het belachelijk en zegt dat Rusland niet beloond mag worden... voor jaren van brute oorlog. In Spanje is opnieuw een dode gevallen bij een natuurbrand. Een brandweerman kon niet wegkomen toen de brandweerauto die in zat kantelde. Spanje heeft op dit moment te maken met 40 branden en het blussen gaat moeizaam. Nederland stuurt hulp in de vorm van twee plus-helikopters. Die zijn vanochtend vertrokken en komen morgen voor het eerst in actie. Ook in Nederland is minstens één iemand besmet geraakt met de listeria-bacterie... na het eten van Franse kaas. Dat meldt de Europese Gezondheidsdienst. In Frankrijk overleden pas twee mensen nadat ze besmette zachte kazen hadden gegeten. Ook werden 21 mensen ziek. Een Frans bedrijf heeft tientallen soorten kaas teruggeroepen... waaronder verschillende soorten camembert, geitenkaas en brie. En Thijs van den Brink wil de politiek in. De EO-presentator mikt op een van de 150 stoeltjes in de Tweede Kamer. Eerder besprak hij in de podcast De Spindokters al dat hij het moeilijk vond om te solliciteren naar een politieke functie vanwege zijn baan als journalist. Dus stel, dan, dan, dan ga ik solliciteren en dan blijkt achteraf dat ik in de tijd dat ik heb gesolliciteerd, die zes maanden, drie keer de politicus heb geïnterviewd die mij later op zijn lijst stemmen. hoe lang heb jij deze carrière? Hoe ja, uiteindelijk koos hij er dus toch voor om het te proberen, met als gevolg dat hij niet meer bij de EO mag blijven werken. Hij wil de Kamer in namens het CDA. Of en op welke plek Thijs van der Brink terechtkomt op de kandidatenlijst voor eind oktober, weten we nog niet. Het weer, zon en wolken bij 21 tot 26 graden. Morgen nog wat meer zon en maxima van 21 tot 29 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat bijna 100 kilometer file. Het is vooral erg druk door werkzaamheden rond Amsterdam. Zo staat er nu een lange file op de A10 Zuid richting Utrecht. Tussen Bos en Lommer en Durgerdam is de vertraging ruim een uur. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen sta je voor de aansluiting met de A22 een kwartier te wachten. En op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden ging het zelfs mis bij de aansluiting met de A22. Daar gebeurde een ongeluk. Vanaf halfweg is de vertraging 50 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen rijdt het langzaam bij Amsterdam bij Almermeer. Hier staat 8 kilometer file, dat zorgt voor een kwartier vertraging. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar 40 minuten oponthoud bij Beverwijk Oost.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 Yeah. Slow. Skip the beat and move with the body. Yeah. Slow. Don't wanna rush it. Let the rhythm pull you in. This is so Oh, you know what I'm saying. And I haven't said a thing. Keep the record playing.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 Amerikaanse president Trump noemt het een grote eer om later vandaag Europese leiders te ontvangen voor gesprekken over Oekraïne. Hij spreekt van een grote dag voor het Witte Huis. Rond 6 uur vanavond Nederlandse tijd komen de Europese leiders aan in Washington. In Noorwegen is de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit aangeklaagd voor vier verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. De 28-jarige Marius Hoibu kan 10 jaar cel krijgen. De brand in een woonblok in Deurne is onder controle. Vanmiddag brak er nog door onbekende oorzaak brand uit in een woning aan de Maasingel. Het vuur sloeg snel over naar drie andere woningen. 24 woningen zijn ontruimd. Het weer, vanmiddag stapelwolken. Het is 22 graden tot 27 graden. En vanavond en vannacht is het helder. Morgen wordt het zonnig en dan wordt het maximaal 29 graden. Dit is ZFM. self-aware, so full of shit. So indecisive, so adamant. I'm contemplating, thinking about thinking. It's overrated, just get another drink and watch me come. cause I'm scum and I'm your son. I come undone. I come undone.